Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. YouTubers en TikTokkers overtreden regelmatig de reclameregels. Influencers met meer dan een half miljoen volgers... moeten zich sinds vorig jaar inschrijven bij de Mediawaakhond... en duidelijk aangeven wanneer iets reclame is. Dat wordt vaak vergeten, toch worden er geen boetes uitgedeeld, ziet ook influencer Dorian. In Nederland heb ik eigenlijk nog nooit van een collega gehoord van ik heb een eh, waarschuwing gehad, ik heb een boete gehad, eh, helemaal nog nooit eigenlijk. Eh, en waarom dat wel nodig is, is omdat eh, het vaak om jongere kinderen gaat die misschien nog makkelijk beïnvloedbaar zijn. Het commissariaat van de media zegt dat ze liever geen boetes uitdelen... maar in gesprek willen gaan. Jongeren die in de criminaliteit belanden... krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Blijkt het onderzoek van het tv-programma Pointer. Je hebt de gemeenten die dat goed doen. Eh, daar kun je dus als jonge dader eigenlijk beter wonen. Eh, en sommige gemeenten gaat het gewoon echt heel slecht. En dan eh, duurt het of heel lang voordat ze die zorg krijgen... of ze krijgen het zelfs niet. In de grote steden gaat het beter dan in kleine dorpen. Het zou vooral misgaan bij de gemeentes. Die moeten de specialistische zorg inkopen, maar doen dat vaak niet. En op de redactie van talkshow Jinek dachten ze gisteren in de vergadering... nou, wij moeten ook maar eens iets doen met dat ChatGPT. En het resultaat, Jeroen van der Boom die live een nummertje deed uit de koker van AI. Geheel in de stijl van André Hazes. Ik sta hier in het donker met een glas in mijn hand. Denkend aan jouw lachje warme hand. Met een glas in mijn hand heet het. We hebben het even gecheckt. Het staat nog niet in de hitlijsten. Het weer nog, nu nog fris. Daarna wordt het een zonnige dag met heel af en toe een wolkje... maar vooral veel blauw bij 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Step to your girl, let me know it's your world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl. Uttering, stuttering, all through the night. Didn't know this love could be so tight. Being alone. being alone. being alone. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata.